wat een geweldige oude meuk, hè? Oh, aan het begin van deze nieuwe aflevering van eh, de zondagmorgen van ZVL. Na al dat Nederlandstalige geweld, een beetje rust in de tent. Hier bij ZVL en ik ga je oren vertroetelen tot 12 uur deze morgen. Het is zomer. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Ik heb prachtige muziek voor je in de aanbieding, maar ook een paar interessante onderwerpen, dus stay tuned. with blue fingers and mittens. She smells like the cat, and the neighbors she sickens. The black and white TV has long seen a picture. The cross on the wall is a permanent fixture. The postman delivers the final reminders. She sells off a silver and poodles in china. and knocks dust from the shelf. Home is a love that I miss very much. So the past has been bottled and labeled with love. During the wartime, an American pilot made every air raid a time of excitement. She moved to his prairie and married the Texan. She learned from a distance how love was a lesson. He became drinker and she became mother. She knew that one day she'd be. she kept herself pretty. Drinks to remember I, me, and myself, unwinds up the clock and knocks dust from the shelf. Home is a love. We knippen heel zachtjes met uh, Squeeze. En Labeled With Love. En ervoor hoorde je iets moois van Elton John. Return to Paradise. De paradijs. Gaan we naartoe. De Gregorian trouwens. So sad. Beetje kerkmuziek zou je denken, maar het is toch weer even anders. Straks gaan we praten met Mike Dagage. Hij is lid van het MT Zorg van BDO, een heel groot accountantskantoor. En het gaat dan over de ouderenzorg. Dat heeft vorig jaar opvallende goede resultaten geboekt. Maar achter al deze mooie cijfers schuilen ook grote zorgen. Je hoort het straks in een gesprek met Dick van Gooswilligen. Hier in de show bij eh, ja, ZVL. Maar eerst, zoals beloofd, Gregorian. Je veux croire à qu'un ange passe, qu'il nous dit tout bas, je suis ici pour toi, et toi c'est moi. de Gregorianen van ehm, Gregorian zong het hoogste lied. Met veel galm, alsof het in een kerk was natuurlijk. Hè? Dat was ook de bedoeling. So Sad uit 1991. En uh, eh, Milène Farmer met Loteren natuurlijk hier in de show hier bij ZVL. Mooie dag vandaag voor de visserijfeesten. Die zijn in Breskes. Ik ga er vanmiddag even kijken natuurlijk. Logisch. Gisteren kwam het er niet van. Maar vandaag is het nog in volle gang. En het weer is prachtig ervoor. Althans als de weergoden zich aan de belofte houden die ze hier doen op de website van de weervoorspellers, zal ik maar zeggen. Goed, straks een eh, mooi gesprek over uh, de ouderenzorg en de financiële toestand ervan. Dat komt eraan over een minuut of zes. Maar eerst Shirley Bessie. En wat denk je van deze prachtige This Is My Life. Our lonely day can make a person sane. How good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, What good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my great big world is part of me and my think of what a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my life. I was put on earth to be a part of this great world, it's me. lets me know every everything's all jasmines in bloom. Summer Breeze. Ach, dat hebben we vandaag echt nodig hoor. En het wordt ook een mooie dag, laten we eerlijk zijn. Ondanks alle onzekerheden die we altijd maar weer hebben met het weer. Je hoorde natuurlijk de Eiley Brothers en voor Shirley Bessie met de oorspronkelijke uitvoering van This Is My Life. Want ze heeft ook nog een disco versie uitgebracht in de jaren 70. Goed, tijd voor het eerste onderwerp in de show. Eerst mijn eh, collega Dick van Gooswilligen. De ouderenzorg heeft vorig jaar opvallend goede financiële resultaten geboekt. Maar achter al deze cijfers schuilen ook grote zorgen over personeel en investeringen. Dat blijkt uit de benchmark ouderenzorg 2025 met als titel Goede cijfers, grote zorgen van BDO-accountants en adviseurs. Wat betekent dat voor de zorg van morgen? We praten hierover met Mike Takage. Hij is van BDO. Waarom doet BDO dit onderzoek eigenlijk? Ja, wij doen dit onderzoek om maatschappelijke impact te maken. We zijn als accountants en adviesorganisatie al lang betrokken in de zorgsector. Wij controleren zowel zorginstellingen en adviseren zorginstellingen. Eh, daarnaast willen we ja, ze een handje helpen. Eh, door in ieder geval ook onze visie te geven op wat in Nederland in de sector gebeurt. Eh, om zo ook de overheid te bereiken en andere stakeholders. En wat zijn nou de belangrijkste uitkomsten en conclusies uit dit onderzoek? Want u heeft, geloof ik, 233 jaarverslagen in Nederland naast elkaar gelegd en opgeteld en afgetrokken en dan dit bij elkaar geboekt. Klopt, inderdaad. Ehm, ja, belangrijkste ehm, eh, resultaten uit het onderzoek zijn, zoals de titel van het rapport al weergeeft, eh, goede resultaten maar grote zorgen. Als je kijkt naar de resultaatmarge, die is gestegen van 1,7% naar 3,5%. Dat is een, ja, een ruime verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor, waar ook al sprake was van een verdubbeling van het rendement. En, even, even ehm, een tussenvraag, hoe komt het nou dat die zorginstellingen het financieel gezien zo goed doen? Ja, dat heeft te maken met een aantal eh, facetten. Enerzijds eh, is men veel meer gaan inzetten op eh, andere zorgproducten, met, met name extramurale zorg, dus zorg buiten de muren van de instelling. Dan moet gedacht worden aan het volledig pakket thuis en het modulair pakket thuis. En voor die producten, daar is het makkelijker om andere niveaus van mensen in te zetten en meer gebruik te maken van mantelzorg. Dus dat is iets middelvast omlijnd in wie je als personeel inzet. De marges zijn op die producten dus beter. Dat, dat is één, eh, één onderdeel. Ehm, en het tweede onderdeel is dat instellingen het hele jaar door eh, gestuurd hebben op kortebeheersing. En dat kwam omdat de overheid natuurlijk bezuinigingen aangekondigd had. En die zijn last minute zijn die teruggedraaid. Dus ze houden meer geld over? Zouden meer geld over. En last but not least, het rente, de rente die is nog altijd gunstig geweest... waardoor ja, de rentelasten eh, of de rentebaten die met, eh, met de flinke sommen geld die op de bank staan... bij zorginstellingen ook positief meegewerkt hebben. Nou moet eh, die, die 2,5 miljard aan kosten voor ingehuurd personeel naar beneden. Je ziet ook dat heel veel zorginstellingen nu proberen die mensen in vaste dienst te, te, te nemen... om ze een arbeidscontract aan te bieden. Maar heel veel mensen doen dat niet omdat dat financieel minder interessant is. Ja, er zit een verschil eh, in, in, in, in ieder geval in de vergoedingen, uh, dat enerzijds, maar ook een verschil in de flexibiliteit. En eh, ja, op het moment dat mensen in loondienst gaan, dan bestaat denk ik het gevaar of het risico voor die mensen van ik, hey, ik raak misschien een stukje flexibiliteit kwijt. En ja, dat is best wel een lastige dan voor degene om dat te overwegen. Maar ik denk dat ook dan zorginstellingen er weer goed aan doen om ja, eh, te laten zien aan de, aan de arbeidsmarkt dat zij een heel positief personeelsbeleid voeren. En dat het dus ook aantrekkelijk is om bij organisaties als hen aan de slag te gaan. Ja, goede financiële resultaten, grote zorgen. Wie moet nou de eerste stap in Nederland zetten om die zorg weer een beetje wat dat betreft in de rust te brengen? Is dat nou de overheid, zijn dat de instellingen of zijn dat andere partijen? Wij zijn echt van mening dat zorginstellingen in de lead moeten zijn. Eh, om, om die stap te zetten. En ja, dat hoeven ze niet alleen te doen. Sterker nog, dat kunnen ze vaak niet alleen doen, omdat je ook hebt over investeren in bijvoorbeeld nieuwe woonconcepten. Ja, dat zullen ze samen moeten doen met andere partijen, zoals eh, banken, maar ook eh, ja, de naaste omgeving. ja, vernieuwend investeren is ons devies. Ehm, en dat dus voor, eh, vooral gezamenlijk oppakken. U heeft het rapport nu gelanceerd. Eh, wordt er al op gereageerd? Eh, zijn de mensen enthousiast over uw berekeningen? Over de berekeningen hebben we in ieder geval geen negatieve geluiden gehoord. Absoluut niet. Over de adviezen dan? Adviezen, eh, nou, over het algemeen is men het eens. We zien in de media dat het overal gewoon positief opgepakt wordt. En ja, nu is het vooral denk ik aan zorginstellingen om ermee aan de slag te gaan. En volgende week, volgend jaar gaat u natuurlijk weer opnieuw kijken of dat allemaal effect heeft gehad ik ben heel erg benieuwd wat de ontwikkelingen dan zullen zijn. We gaan het met u volgen, Mike Tarage van BDO, BDO Accountants en Adviseurs. Het persbericht overigens en het complete rapport Goede Cijfers en Grote Zorgen is terug te vinden volgens mij op jullie website www.bdo.nl. Dat klopt helemaal. Oké, dank voor dit gesprek en succes verder met uw onderzoek. Het is zomer. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep geen klap vandaag. Ik blijf in mijn bed, verzet geen stap vandaag. Jij mag er even uit voor thee met een beschuit. Voor het gordijn. Het is al kwart over elf, ik word langzaam mezelf. Ik ga zorgeloos om met de tijd, heel royaal. Ik kom maar niet vermoeid. Weet je wat we doen met onze telefoon? Leg hem van de haak, dat is toch heel gewoon. Een dag ben Okay. Wish me love for wishing well to kiss and tell. Oh, wishing well, a bird for latte. Wish me love for wishing well to kiss and tell. Oh, wishing well. Ronnie van der Bos in de show, jawel. En weet je wat we doen? Helemaal niks. Noppers, nada in bed liggen. Hmm, minder, zou ik maar zeggen. En Terence Trent Darby met Wishing Well. En ik wens jou natuurlijk het allerbeste. Zeker vandaag want behalve de visserijfeesten is er veel te doen vandaag. Heel leuk. Eh, dus als jij eh, denkt bij jezelf, ik heb eh, niks in gedachten vandaag en ik verveel me een beetje en ik zou toch wat willen doen. Nou, behalve de visserijfeesten zijn er tentoonstellingen aan de hand. Er is een expositie in lokaal 24. Er is zelfs een carillonconcert in Belfort in Sluis of erbij, buiten, want binnen zal dat wel niet toegelaten zijn. Trouwens moet je met oordoppen in.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 En eh, dit is een van de mooie hits uit 2014. Thinking Out Loud. Hardop denken lijkt me een goed plan trouwens. En Rita Franklin hoorde je ervoor met een prachtige A Natural Woman. Wat een prachtig nummer is dat. Och, het loopt alweer aardig tegen 11 uur. Zo meteen de tweede uur van de show. Ehm, gaan we iets meer tempo maken zoals gebruikelijk. En we hebben een reportage van Jeroen van Gent in de show. Want die is weer met zijn blauwe microfoon de straat op gegaan. En haalde daar allerlei leuke commentaren op. En welke commentaren dat zijn, dat hoor je straks hier bij ZVL. so mi perdo sempre un po' e poi mi accorgo Pauze in die aan het einde van het eerste uur van eh, de zondagmorgen van ZVL. En Lettera. Goh, nou even pauzeren. Wat mededelingen van eh, commerciële aard, zal ik maar zeggen. En daarna het nieuws, het weer. En dan ben ik weer bij je terug met nog meer mooie muziek hier bij ZVL. Tot besluit van dit uur. Take that. Rule the world. Wat een grootspraak. Wat mij betreft, tot zometeen. The skies up above me A star so bright You blind me Don't close